Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga je op vakantie, ben dan op tijd op Schiphol. Dat adviseert de luchthaven omdat het al dagen mega druk is. Komt door de meivakantie en door personeelstekort. Schiphol heeft geprobeerd het aantal reizigers met 6000 terug te dringen vandaag... door vluchten naar andere luchthavens te verplaatsen, maar dat is niet gelukt. NAC heeft spits Jerry Hilteman voorlopig uit de selectie gezet. Heeft te maken met uitspraken die hij gisteren deed op het kampioenfeest van zijn oude club, FC Emmen. Daar zei hij dat het een verkeerde keus was om naar NAC te gaan. Vindt NAC echt niet kunnen en dus mag Hilteman voorlopig niet meer meespelen. Of het een definitief afscheid is, weten we niet. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is in Kiev op bezoek geweest. Ze heeft daar een gesprek gehad met president Zelensky... waarin ze hem bedankte voor het gevecht voor vrijheid dat Oekraïne voert. Het is een gevecht voor ons allemaal, zei ze. We uh, to say thank you uh, for your fight for freedom and your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. Zelensky bedankte de VS voor alle steun die Oekraïne tot nu toe van het land heeft gekregen. En deze melding kregen mensen in het zuiden van Canada gisterochtend ineens te horen. A polar bear was reportedly seen in the Madeline Center area, near the old airport. We ask residents to stay sheltered and not venture outside. In het dorpje Mellon Center werd ineens een ijsbeer gespot. En die komen daar normaal echt niet voor. Een bioloog zegt tegen een nieuwszender dat hij denkt dat de beer verdwaald is geraakt tijdens zijn tocht naar het noorden. Omdat de dieren ook goede zwemmers zijn, kunnen ze zomaar honderden kilometers verderop uitkomen. Het weer in het oosten en noordwesten nu nog vooral bewolkt, terwijl op andere plekken de zon al schijnt. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 10 minuten vertraging.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 My patience is waning Is this entertaining? 106.9 ZFN here alive So you get high tonight Cause you don't need nobody to make it on your own You don't need nobody, you'd rather be alone So Jimmy gets high tonight up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone pigtails and curls must forget about it. said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, babe. seen. Well, you said you never intended to break up our scene in this way, but there is. We gotta light the light.